3 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. KLM blijft voorlopig volgens schema vliegen van en naar China, ondanks het coronavirus. De luchtvaartmaatschappij zei na een spoedoverleg wel dat er voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Het personeel krijgt bijvoorbeeld mondkapjes. British Airways maakte vandaag bekend voorlopig niet te vliegen op China. Nederlandse scholen met uitwisselingsprojecten met China moeten die de komende maanden annuleren vanwege het coronavirus. Dat adviseert Globi, dat is een organisatie die uitwisseling in het onderwijs stimuleert. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland de Chinese overheid harder aanspreekt op het onderdrukken, gevangen zetten en mishandelen van Oeigoeren. De Kamer wil dat het kabinet nadenkt over hardere sancties om op te komen voor de islamitische minderheid. Denkvoorman Kuzu zei dat het wrang is dat Nederland 75 jaar vrijheid viert... terwijl de Oeigoeren elk moment van de dag te maken hebben met onderdrukking. Door de Chinese overheid worden ze in kampen gestopt. Al zegt de regering dat dit vrijwillige herscholingskampen zijn. De Nederlandse meidengroep van de jaren 80, de Dolly Dots, gaat weer optreden. De vijf leden van de groep, onder wie Angela Groothuizen... maken vanaf komende september tot februari 2021 een tournee langs Nederlandse theaters. De tournee wordt afgesloten in Amsterdam. De oorspronkelijk uit zes leden tellende, zes leden tellende groep brak in 1979 door. Het nummer Boys stond 13 weken in de top 40 met de negende plaats als hoogste notering. En tennisser Rafael Nadal, de nummer 1 van de wereld... is uitgeschakeld op de Australian Open. De Spanjaard verloor in de kwartfinales in vier sets van Dominique Thiem. De Oostenrijker staat vijfde op de wereldranglijst. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Er vallen enkele buien, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft stevig waaien. De temperatuur is 5 tot 7 graden. Morgen is het grotendeels bewolkt. Vooral later op de dag kan er in het zuiden af en toe regen vallen. En het wordt rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file door de nasleep van een ongeluk op de A7 van Zaanstad naar Horen.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 the glow. you down, angels, They're trying to pull their wings off so they can't fly. And oh, but she's so brave though, just like a tornado, she's taking us by storm. You can't stop the thing from going, you can't stop the world from knowing the truth will set you free.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 Then you turn into somebody I don't know. And you push me away, push me away, yeah. Call me in the morning. me thing like, oh lad. And then I give shit the thing like, oh lad. I mash up the place and you know you're whining good.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 I mash up the place and you know you're whining good. She ball out, oh lad, just give me some time now, hold oh on. Watch when we stop down the wine now. Hold on, but you are done. This girl prettier than a rainbow, smile brighter than daylight.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 I meet you laat. Piep, man. Zwart je rug gaat sneller dan een achtbaan. Je bent mijn corazon, dus laat me gaan. Mami chula, kan je bewegen met je culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo. Ben je papi chulo, chulo, chulo, chulo, chulo. Kan je bewegen met een zanka, mami, zanka, mami. down. We already did our round. Refill, tank low. Fill up and then we go. I love you, I said, but I don't remember that. We're gonna head right down the tracks. We gotta push this butter back. I cash in. We split half of the door, no feelings in this game, so we don't need no caption. Something that we both know is you should never blame my actions. I'm not myself when I'm with you, so shit is bound to happen. Fuck it already happened. Yeah, yeah, yeah. Woke up in Kingston with you in my bed. I can't remember all the things that we did. Woke up in Kingston with a blood in my said I could use some help. Wish you could feel the way I felt. When you feel me, see the real me, no concealing. I'm lashing Out I know I would go no feelings in this game, so we don't need no caption. Something that we both know is you should never blame my actions.